Van Eck met het NOS-journaal. Medewerkers van hogescholen krijgen per 1 juli structureel een loonsverhoging van 2,75 procent. Daarnaast krijgen alle medewerkers in het hbo een eenmalige uitkering van 880 euro. Dat hebben de Vereniging Hogescholen en de vakorganisaties afgesproken in een principeakkoord... voor de CAO van het hoger beroepsonderwijs. De voorzitter van de Vereniging Hogescholen noemt het een blijk van waardering voor de medewerkers... die in de coronacrisis doorwerken, zodat het onderwijs door kan gaan. België neemt nog deze week een besluit over het openen van de grens voor families... die deels in Nederland en deels in België wonen. Minister Gabraus van Justitie en Veiligheid heeft daarover met zijn Belgische collega gesproken... Burgemeesters uit de grensregio's deden een oproep om de grens weer deels te openen... omdat sommige mensen hun familieleden al maanden niet meer hebben gezien. Mensen die de grens willen passeren moeten kunnen aantonen dat ze daadwerkelijk familie aan de andere kant hebben. Kamerlid Tom van der Lee van GroenLinks is in de Tweede Kamer niet goed geworden. Hij zakte tijdens een debat achter het spreekgestoelte in elkaar. Kamervoorzitter Ariep schorste de vergadering. Na een tijdje kon van der Lee weer opstaan en de vergaderzaal uitlopen. In maart werd minister Bruno Bruins tijdens een Kamerdebat onwel. Hij trad, trad kort daarna af. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is verder gedaald. Het zijn er nu 188, 35 minder dan gisteren. Het heeft het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding bekendgemaakt. Voorzitter Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg... verwacht dat het aantal coronapatiënten op de IC komende week daalt tot onder de 150. Het weer vanavond droog en op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen vrij zonnig en 17 tot 25 graden. Ook de dagen daarna blijft het warm en droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Schiphol en Knopenburgerveen, een kwartier vertraging. Op de N9 Den Helder richting Alkmaar tussen Schorrel en Bergen 20 minuten. En op de N247 Amsterdam richting Hoorn...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 Everything that I do makes it worse. I've been trying to give you what you deserve, but you don't care. share. I go left, you go right. You got no more time on Friday nights to hang out on the couch and stay home, just like we used to.